9 uur. Mariette Krol met het NOS-journaal. Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, zijn negen burgers gedood. Strijders van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab lieten een autobom ontploffen en gingen het hotel binnen. De Somalische veiligheidsdiensten zouden in een vuurgevecht vijf van de aanvallers hebben gedood. Al-Shabaab voert vaker acties uit op vrijdag, omdat het dan vaak erg druk is in hotels en restaurants in Mogadishu. Staatssecretaris Dekker blijft bij zijn benoeming van Bruno Bruins als voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hadden Dekker gevraagd de benoeming terug te draaien, omdat Bruins ook bestuursvoorzitter is bij het UWV en omdat hij de derde VVD'er is die met goedkeuring van Dekker bij de omroepen is benoemd. Maar Dekker vindt dat geen probleem. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat de benoeming volgens hem niet onwenselijk is. De Nederlandse wandelaars die vandaag in Noorwegen vermist waren zonden vanochtend een noodsignaal uit omdat ze waren ingesneeuwd. Ze hadden beschutting gezocht in een kleine berghut en hadden eten bij zich, maar ze konden niet meer wegkomen door de hevige sneeuwval en de harde wind. De groep van 13 wandelaars had geen idee dat hun noodoproep het nieuws had gehaald. Ze werden tegen het eind van de middag opgepikt door Noorse reddingswerkers. De KNVB is tevreden over de verkiezing van Gianni Infantino tot hoofd van de Wereldvoetbalbond FIFA. Infantino werd vanmiddag in Zurich voor de komende drie jaar gekozen als voorzitter van de FIFA. Hij is de opvolger van de geschorste Sepp Blatter en wil het anders aanpakken dan zijn voorganger. Hij vindt dat de FIFA transparanter moet worden, met onder meer een inzichtelijker transfersysteem en meer technologie in het voetbal.